Minister Eurlings kiest voor andere oplossingen om de verkeersdrukte rond Utrecht aan te pakken. De bestaande A27 door het natuurgebied Amelisweert wordt verbreed en verdiept. De weg komt in een soort bak te liggen met een overkapping. Verder wordt de ringweg aan de noordkant van Utrecht verbreed zodat de stad een volledige ringweg van snelwegen krijgt. Ook de A12 aan de zuidzijde wordt verbreed. Het zal nog jaren duren voor het asfalt er ligt. Eerst zijn er nog allerlei inspraakprocedures. Koningin Beatrix is in Mexico begonnen aan een staatsbezoek van vier dagen. Ze was al sinds zaterdag in het land om zich voor te bereiden. Beatrix is er samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima. In Mexico-stad heeft de koningin een krans gelegd bij het monument voor militaire kadetten... die in 1847 omkwamen bij een Amerikaanse aanval. Rond deze tijd wordt Beatrix ontvangen door president Calderón. En later vandaag brengt ze nog een bezoek aan de Mexicaanse Senaat en is er een staatsbanket. De verplichte kruisbeelden op staatsscholen in Italië zijn in strijd met de vrijheid van godsdienst. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. Een Italiaanse vrouw van Finse afkomst had geklaagd over de crucifixen in de leslokalen van haar kinderen. Volgens haar zijn die in strijd met het recht van haar kinderen om openbaar onderwijs te volgen. Maar de hoogste rechter in Italië zei dat het kruis niet beschouwd moet worden als religieus symbool, maar als een symbool voor de Italiaanse burgerlijke waarden. Het kruisbeeld werd in 1923 door het fascistische regime van Italië verplicht gesteld in elk klaslokaal en in elke rechtszaal. Politici en het Vaticaan zijn woedend over de uitspraak van het Mensenrechtenhof. De Italiaanse staat gaat in beroep. Het weer, veel regen en wind.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 Vanmorgen samenstelling en presentatie Hans Rijmers en Hans Sandbergen. Hans, weer welkom in het programma. Dankjewel. Wat gaan we vanmorgen eh, doen? Oh, we hebben een echt, echt programma Een, gewoon een echt yes-programma. Ja. Oké, nou, dan gaan Geen, eh, geen eh, nee. easy listening en dat soort dingen oh. allemaal. We hebben gewoon oh. een echt yes-programma. Dus iedereen verzocht om hem ietsje harder te zetten, dan is hij ook meteen wakker. Prima. Nou luisteraars, ik begon natuurlijk het programma zoals altijd met eh, Close to You. Gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, in mijn, eh, een van mijn vorige programma's toen eh, had een van mijn gasten... die had de dubbel cd Aangenaam Jazz 2009 bij zich. En nou, dat, die keer voor een prikkie keer die krijgen. En dan heb je een, een keur aan jazzmuziek. En ook deze... En eh, hij draaide daar een stuk van. En ik heb daar begin, begin meteen met een verzoek, namelijk Diana Kroll. En daarom wilde ik beginnen met You Go To My Heart, Diana Kroll. haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me so I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that you never can be. You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand to lies. You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine. has a ghost of a chance with this crazy romance. You go to my head. Give a thought to my plea. Cast a spell over me. So I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head With a smile that makes my temperature rise Like a summer with a thousand Julys You intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy. Op verzoek You Go To My Head, Diana Kroll. Ja, en een ander fenomeen tenminste, ook een, man weliswaar. Eh, en dan heb ik over de Amerikaanse crooner. Ik dacht anderhalf jaar geleden overleden. Tony Bennett. Ook op deze cd. Prachtige muziek, moet ik zeggen. Eh, echt een aanrader om dat voor dit lage bedragje te kopen. Dus nogmaals, Jazz 2009. Aangenaam. Allemaal eh, stukken uit cd's. Het is natuurlijk promotie allemaal. Maar goed, echt het aanhoren waard. Tony Wet, Bennett in I Can't Believe That You In Love With Me. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go They can't believe that you're in love with me I have always placed you far above me I just can't imagine that you love me And after all is said and done To think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me I can't believe that you're in love with me, Tony Bennett. Ja, lekker om naar te luisteren op deze vroege zondagmorgen trouwens. Ja. In tegenstelling tot de eh, vorige keren, eh, Hans, dat wij samen een programma mochten presenteren. Toen was het prachtig weer. Is het nu toch een beetje sombertjes. Maar goed. Ja, maar dat maken we wel goed met de muziek. Oké, Hans. Wat heb jij eh, voor de luisteraars op de draaitafel neergelegd? Nou, nu even Jimmy Smith. Hey. Maar, maar, dat is een geweldig album. Home Cooking. is uit 1959. Mhm. Dat is toen de tijd nog geproduceerd door Alfred Lyon. Een van de, een van de oprichters. Deze opname is geremasterd door Rudy Vergelder. De bekende studio in New York natuurlijk. Hè? Erg goed hoor, in 2003. En dit is heel mooi ingetogen gespeeld. Met Percy French tenor. Jimmy Swiss, uiteraard eh, orgel. Kenny Burrell en Donald Bailey. En de nummer heet Sugar Hills. Wonderful! Dit was een, oh, okay. Eh, een, eh, een ruig stukje eh, jazz op deze, na een wat, wat slow begin. op deze, op deze zondagmorgen, ja. Hans. Ja, is ook over nagedacht. Maar ja, je, je het eigenlijk al aan, ja. hè? Ja, klopt. Ja. Maar dit was de, de WDR Big Band. Ah. Waar, waar Greetje Kouwveld ook prachtige opnames mee gemaakt heeft. Met Bill Evans. Fantastisch. En, Bill Evans is toch een eh, tenorist die, eh, die eh, toch altijd wel wat nieuwe dingen opzoekt en zo. En dat komt van het album Fans Joint. En dat nummer heette Cool Eddie. En ik vind het wel een mooie titel voor zo'n nummer eigenlijk hoor. Ja, het is, die, die, Duitse band. ik heb zelf heb ik, prachtige cd's ook van. Eh, samen met de eh, Chad Baker. Ja. Daar die eh, op het laatst nog al die stukken schreef. Ja, een schitterende, schitterend orkest. Schitterende big band. Ja. Ik heb trouwens in het tweede uur heb ik ook zo'n orkest. Maar dan gewoon uit Nederland, uit Amsterdam. Maar goed, daar zullen we het straks even over hebben. Oké. Goed Hans, ja, iets heel anders. Ik ben op mijn tochtjes, je weet ik ben altijd op zoek naar, naar, naar mooie jazz, nieuwe jazz, oude jazz. Groningen weer? Uiteraard. Groningen? Ja, uiteraard. Mijn favoriete winkels. Ja, ja, ja. En ik kwam eh, bij, een, eh, bij het Modern Jazz Quartet terecht. En dat zijn hele, hele, hele oude opnames. En die zijn opnieuw uitgebracht. Eh, het zijn twee cd's trouwens. En Four Classic Albums heet het. En ja goed, alle muziek die erop staat is, is fantastisch. En ik heb er eentje uitgekozen. En het is het o zo bekende Yesterdays. Het was eh, het Modern Jazz Quartet. Eh, bestaande uit natuurlijk Milt Jackson op de vibrafoon, John Lewis piano, Percy Heath op de bas en Mike Rooker op de drums. Opnames uit eh, New York, 24 december 1971. Dus dat is alweer een hele tijd geleden. En ze hadden als gast Paul Desmond op de alt. Die dus op dat moment bij Dave Brubeck Quartet was vertrokken. En Later is hij eh, voor zichzelf eigenlijk begonnen. En ja, Paul die heeft voortreffelijke muziek gemaakt, moet ik zeggen. Ook als eh, met dit soort gelegenheidscombinaties. En eigenlijk, eh, de Dave Rubik kwartet is eigenlijk nooit meer geweest wat het was. En dus kun je nagaan hoe belangrijk is als twee muzikanten ehm, goed met elkaar overweg kunnen. En een voortreffelijk stuk muziek maken. En als dat dan uit elkaar gaat, dan betekent dat vaak niet dus dat het dan ja, dat het dan eh, beide succesvol verder gaan. En dat is wel eens jammer. Schitterende muziek en eh, behoorlijk oud al. En eh, ja, ik wilde dat op deze zondagmorgen wilde ik dat eventjes laten horen. Hans, wat heb jij voor de rest nog? Want we nou. zitten al, we hebben nog maar een twaalf minuutjes te gaan. En dan zitten we tegen het nieuws. En dan hebben we een volgend uur ZFMPS. Dat realiseer je toch nog wel, hè? Tijd zat. Oké, goed. Tijd Wat heb je... nog, een heleboel, en nog een heleboel leuke nieuwe dingen. Zo is dat. Ehm, Erik Vloeimans. Ja. Maar met eh, zijn band eh, Kate Crash. Mhm. En nou voorspelt dat niet veel goeds als daar Crash in voorkomt. Maar het, het is natuurlijk wel een, een, een nieuwe stroming. Eh, hoop elektrisch versterkt. Dus we kunnen dat best eens laten horen. En dat nummer dat heet uh, Maceo. En nou vermoed ik dat dat misschien een beetje oud is aan Maceo Parker. Maar dat weet ik niet. Het staat er ook niet bij. Maar het is van het album Heavens Above. Marceo. mwana yuwakula tie naye kudambwe luisteraars. En eh, zo zit eh, vanmorgen het eerste uur ZFM Jazz met eh, Hans Rijmers en Hans Sandberg er alweer op. We besluiten met Greetje Kouwveld. En in New York, The State of Mind. Maar na ons